Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Bij drie bomaanslagen op markten in Bagdad zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De aanslagen waren kort na elkaar in verschillende wijken van de Iraakse hoofdstad. De bloedigste was op een markt in het noorden van Bagdad. Daarbij vielen zeker 28 doden. De tweede aanslag was op een markt in het zuiden van de stad. Daar eiste een autobom het leven van zeker vijf mensen. Later op de dag ging een andere autobom af op een markt in de wijk Sadr City. Daarbij vielen zeker 14 doden. De verantwoordelijkheid voor de eerste aanslag is opgeëist door IS, die voor de andere aanslagen is nog niet opgeëist. Beveiligers op Schiphol beginnen hun acties voor betere arbeidsomstandigheden later deze week met een korte werkonderbreking. Gisteren liet de luchthaven een ultimatum van de FNV verlopen. De bond wil dat er meer beveiligers komen en dat de werkdruk omlaag gaat. Ook moet er een aanpak komen van het hoge ziekteverzuim. De werkonderbreking zal maximaal een uur duren, zegt de FNV. Geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven geen gehoor aan de eisen van de bond... dan volgen vaker en langere werkonderbrekingen. De Raad voor de Kinderbescherming wil zo snel mogelijk alles weten over de baby die door de moeder is afgestaan aan vrijwilligers van de Vondelingenkamer. Het gebeurde vorige week. Het was voor het eerst in Nederland dat vrijwilligers van de Stichting Beschermde Wieg een pasgeboren baby ophaalden bij de moeder. De Raad weet ervan en zegt dat het kind inmiddels is ondergebracht bij een pleeggezin. Volgens de wet is het niet toegestaan om een kind te vondeling te leggen. D66 pleit voor een aanpassing van het pensioenstelsel. De partij wil collectieve regelingen vervangen door individuele potten... waarover werknemers zelf meer te zeggen krijgen. Werknemers kunnen dan bijvoorbeeld kiezen om een paar jaar geen premie te betalen... als ze met hun gezin in een dure fase zitten. Ook moeten ze zelf een pensioenfonds kunnen kiezen.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 ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM I see the moon, I see the moon, I see the moon Oh, when you're looking at the sun Baby, Baby, baby, i I wanna yeah. be a man. <laughs> yeah. yeah. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 Burn.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 粉红。